Eefje met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat meer doen tegen helpdeskfraude. Samen met de politie en elf bedrijven maakt het OM een actieplan. Bij helpdeskfraude doet een oplichter zich voor als medewerker van een helpdesk van een groot bedrijf. Vaak zeggen ze dan dat er een probleem gezien is en dat de klant een programma moet installeren op zijn computer. Zo krijgen de oplichters toegang tot iemands pc en kunnen ze gegevens en geld stelen. Vorig jaar werd in Nederland 2000 keer aangifte gedaan van helpdeskfraude. Defensie trekt de komende vier jaar 75 miljoen euro uit om de veiligheid voor het personeel te verbeteren. Aanleiding zijn de dodelijke mortieroefening in Mali en de schietoefening in Ossendrecht waarbij een militair werd doodgeschoten. Door die ongevallen is Defensie volgens minister Bijleveld hard met de neus op de feiten gedrukt. Er komt extra personeel dat speciaal op veiligheid gaat letten, ook moeten commandanten er regelmatig met hun medewerkers over praten. De Russische ambassadeur in Nederland waarschuwt voor tegenmaatregelen voor het uitzetten van twee Russische diplomaten. In een interview met een Vandaag zegt Alexander Shulgin dat de Russisch-Nederlandse relatie nu al niet op zijn best is en dat die waarschijnlijk nog slechter wordt. Het is duidelijk dat we deze onvriendelijke stappen van de Nederlandse regering niet onopgemerkt aan ons voorbij laten gaan, zei hij. Het is volgens hem nog niet duidelijk op welke manier Rusland reageert. In Spanje zijn twee mannen opgepakt die antieke kunst uit Libië smokkelden. De kunstvoorwerpen, zoals sarcofagen en mozaïeken, kwamen uit Grieks-Romeinse opgravingen in een gebied dat de afgelopen jaren in handen was van islamitische staat. De Spaanse politie denkt dat het duo deel uitmaakte van een bende die met de opbrengst van de kunst IS steunde. Het is voor het eerst dat een netwerk wordt opgerold dat kunst smokkelt uit gebieden die in handen van moslimterroristen zijn. Het weer nog, bewolkt en nat, maar in de loop van de avond trekt het regengebied naar Duitsland. Vannacht klaart het op en koelt het af naar temperaturen rond het vriespunt. Morgen af en toe zon, maar ook een enkele bui bij 9 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De avondspits lost nu gelukkig op. In de Randstad staan nog 15 files. Op eh, de A2 Utrecht-Den Bosch loopt het vast door een ongeluk. Tussen Evening en Beest staat 5 eh, kilometer file. En is de vertraging zo'n 20 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Dan bij Amsterdam op eh, de A10. De A10 Zuid richting de A10 West staat tussen Over Amstel en Osdorp 7 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is een kwartier. En de meeste vertragingen heb je nu op de A27 richting Breda tussen Noorderloos Noordeloos en Nieuwendijk 13 kilometer door een ongeluk bij Geertruidenberg.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 Luisteraars, ja ja, met nu. Tussen app en vloed, jawel. Als u niet verwacht misschien. U dacht misschien ook, het is rot weer buiten. Ik ga helemaal niet naar de zee toe. Dan kom ik ook niet tussen app en vloed terecht. Maar als u de komende twee uur blijft luisteren naar ZFM Zandvoort... dan komen de mooiste ballads voorbij. Ik begin met, eh, u hoort het al, Nia. En mocht u verzoekjes hebben, dan eh, via mijn Facebookpagina van Charles Duif... Charles, net als de prins van Engeland, schrijft u dat. Duif met Dirk Utrecht, lange ei, dubbel Ferdinand. Dan kunt u verzoekjes doen en eh, nou, als het even kan, dan draai ik ze voor u. prachtige muziek. Enia was dat met uh, Only Time, zo heette dat. We gaan eh, van start met een nummer van eh, Oscar Harris. En die draai speciaal voor Yvonne. Want als het goed is, zit ze al zeg maar op het nummer te wachten. En dan heb ik het natuurlijk over The Green Green Grass of Home.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 Ook tijdens app de mooiste muziek in overvloed. Het getij kan keren met Charles Duif uw rots in de branding. Ja, zo is het maar net. Vanavond uw rots in de branding. En u kunt verzoekjes indienen op mijn Facebookpagina. charlduif.nl Charles schrijf je eh, net als prins van Engeland. Charles. Charles. Uh, eh, dan nou komt het helemaal goed. Ik ga een eh, prachtig nummer draaien van Marvin Wells in Fair. Het is eigenlijk de Shadows. En ehm, ze hebben het over eerlijkheid.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 Helps keep me together and believes without a doubt that I could move a mountain. Someone to tell it to. If I had only one friend left, I'd want to be. All the leaves are brown, and the sky is gray.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 You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled through all the years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled tijdens app de mooiste muziek in overvloed. Het getij kan keren met Charles Duif, uw rots in de branding. buiten kijk, dan kom ik helemaal in dat sfeertje van regen en onweer. Want het is, eh, het is nogal triest buiten op dit moment, luisteraars. Dat ik hierheen reed, ook op de Zandvoortse Ik kwam met bakken naar beneden. Gelukkig hebben we David Gates, die ons een beetje opvrolijkt. Met zijn Cloud Suite. wij met het weer hier bij ZFM Zandvoort. Nou, valt van mij hoor. Ik zit hier lekker droog in de studio. Het is lekker warm. Ik heb de verwarming wat hoger gezet. Want toen ik binnenkwam, ja, toen was het toch wel een beetje killer hier hoor. Dat moet ik eerlijk bekennen. Maar uh, muziek, eh, mooie muziek, daar word je warm van. Althans, ik wel. Ik ben blij dat weer een aantal mensen luisteren en ook reageren. En dat vind ik heel gezellig natuurlijk ga een hele mooie voor u draaien. En eh, dat is een nummer van Art Garfunkel. Nou, die kent u allemaal van Simon Garfunkel. Hij heeft uh, het gezelschap van James Taylor opgezocht. En we blijven toch een beetje in het, uh, in het rot weer wat dat betreft. Crying. We gaan ook nog huilen in de regen. if I wait for cloudy skies, you won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know that I still could never wash away my memory. But since we're locked together, I look for stormy weather to hide these tears I hope you'll never see. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile. Till then, darling, you'll never see me complaining. I'll do my crying. muziek in overvloed. Het getij kan keren met Charles Duif, uw rots in de branding. Ja, vanavond tot uh, eh, 9 uur maar liefst uw rots in de branding, luisteraars. Met prachtige muziek. Shelby Lynn, het zal u niet zeggen misschien, maar mij des te meer. Het is een zangeres die ook uh, repertoire van Dusty Springfield heeft gecoverd. Dan heb ik het over muziek van uh, Burt Bacharach en Hal David.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 Know when I love you so. Anyone who had a heart could take me in his arms and love me too. You couldn't really have hurt me like you hurt me. Be so untrue. What am I to do? Every time you go away, I always say, This time it's goodbye, dear. Loving you the way I do I take it back. Without you, I would die, dear. Knowing I love you so. Anyone who had a heart might take me in his arms and love me too. You couldn't really have a heart and hurt me like you hurt me and be so untrue. What am I to do? lekker onderuit zitten. Neem een drankje en een hapje en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Ja, dat gaan we natuurlijk met z'n allen doen en dat doen we tot 9 uur vanavond. Ook zo'n prachtig nummer en dat heb ik eh, een beetje uitgezocht voor mensen die alleen zijn. Voor alle eh, lonely people, om het zo maar eens te zeggen. Voor alle eenzame mensen. Het prachtige nummer van Amerika, Lonely People. This was leuk om af en toe een, eh, een live nummer eh, te draaien. Nou, dit, was, dit waren natuurlijk... Eh, of dit was de groep America met Lonely People. Een heel bijzonder nummer wordt bezongen door Beck. Uh, Beck, dat spel je dan Bernard Eduard. Dus niet met een A en nee, niet met een A, met een E. Bernard Eduard Cornelis Karel Beck. En het nummer heet Morning. Heel bijzonder. Tijdens app. De mooiste muziek in overvloed. Het getij kan keren met Charles Duif. Uw rots in de branding. Ja, luisteraars, tot eh, negen 9 uur blijf ik bij u met de mooiste muziek. En eh, de man met die bijzondere rauwe stem. Maar met dat prachtige nummer, de Tom Troubert's Blues. U kent het misschien beter als Waltzing, Matilda. Word. an innocent victim of a blinded alley. And I'm tired of all these soldiers here. No one speaks English and everything's broken. And my stasis are soaking wet. I do. told St. Christopher, now that I've kissed her. memories, they want a piece of follows wherever you may go. Old St. Matilda, old St. Matilda, you go, old St. Matilda with me. And it's a battered old suitcase to a hotel someplace and a wound that will never heal. No prima donna, the perfume is on an old shirt that is stained with blood and whiskey. And good night to the street sweepers, the night watchman flame. love. Nou, ik kan u eh, verzekeren, luisteraars, als je zo kan zingen... Dan, dan moet je wel een aantal flessen even achterover hebben, denk ik. Tom weet, Waltzing Matilda. Rod Stewart die heeft het ook opgenomen, is ook mooi hoor. Dus überhaupt natuurlijk een prachtig nummer. Maar ik vond het toch wel aardig om u eh, deze versie te laten horen van eh, niemand minder dan Tom Waits. We gaan even naar de 4th of July. Dat is het nog lang niet. Was het maar zover. Dan zaten we misschien in het zonnetje. Maar eh, u kent het nummer van de Hollies en dan heet het Sandy. virgins by the score. spoke with her last night. She said she won't set herself on fire for me anymore. Did you hear the cops finally busted Madame Marie for telling fortunes better than they do? For me, this boardwalk life's through. You ought to quit this scene too. Ik moet er even uit voor uh, nieuws en reclame helaas. Maar eh, tot 9 uur vanavond kom ik bij u terug. Ik ben er straks nog met een vol uur met tussen app en vloed. Met prachtige, rustige love ballads.